van 8 uur. Dit is door Megens met het nos Ja, zijn zeker 84 mensen omgekomen bij een brand in een tempel. Die is veroorzaakt door vuurwerk. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Het was druk in de tempel in de stad Paravour vanwege een religieus festival. Er hadden zich duizenden mensen verzameld. Toen het vuurwerk werd afgestoken vatte de vuurwerkopslagplaats die bij de tempel hoorde vlam. Na een enorme explosie greep het vuur snel om zich heen, waardoor de mensenmassa geen kant meer op kon. In de Amerikaanse staat Colorado heeft de republikein Ted Cruz alle 34 gedelegeerden achter zich gekregen bij de voorverkiezingen. Cruz loopt daardoor in op zijn belangrijkste rivaal Donald Trump. Die heeft nog wel zo'n 200 gedelegeerden meer dan Cruz. Trump was er niet bij in Colorado. Hij gebruikte zijn tijd om campagne te voeren in New York. Bij de Democraten won Bernie Sanders de voorverkiezing in de staat Wyoming. Zijn tegenstander Hillary Clinton blijft voorlopig favoriet. Zij staat nog altijd ruim voor in de strijd om de nominatie. De Britse premier Cameron heeft zijn belastingaangifte en andere financiële documenten van de afgelopen zes jaar vrijgegeven. Hij wil daarmee onduidelijkheid over zijn financiën wegnemen. Die ontstond toen uit de zogeheten Panama Papers bleek dat de Britse premier toch aandelen had gehad in een brievenbusfirma die was opgezet door zijn vader. De premier verkocht die aandelen in 2010. Hij en zijn vrouw boekten winst, maar volgens Cameron hebben ze alle belastingen betaald die ze moesten betalen. Egypte is ontstemd over het terugroepen van de Italiaanse ambassadeur. Rome is ontevreden over het verloop van het onderzoek naar de dood van een Italiaanse student in Cairo. Volgens de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken doet zijn land er juist alles aan om de zaak op te lossen. De student is na zijn verdwijning in januari dood en zwaar verminkt teruggevonden. Het weer bewolkt, soms wat regen. Bij opklaringen kan een mistbank ontstaan. Rond de middag wordt het een graad of 10 in het noorden en zo'n 15 graden in het zuidoosten.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 Everything changes like desert wind. Here she comes. Vandaag ben ik eigenzinnig en start ik met de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Country Music Awards, Chris Stapleton, bezig aan zijn doorbraakjaar. Hij ging naar huis met meer hardware van de Academy of Country Music Awards dan alle anderen. Hij werd gekozen tot zanger van het jaar. Hij won album van het jaar met Traveler en song van het jaar met Nobody to Blame. Ik heb gekozen voor deze songs met als toegift Tennessee Whiskey. Ik begon met de titelsong van het album, Vervolgens komen Tennessee Whiskey en Nobody to Blame aan de beurt. Ik wens je weer heel veel luisterplezier. Used to spend my But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. Your are as smooth Tennessee whiskey. She took down a photograph of our wedding day, ripped it down the middle and threw my away. and I got nobody to blame but me. I got nobody to blame but me. She broke all my fishing rods, put my guns in harm, threw my got nobody to blame. blame but me. Wat heb ik nog meer in dit eerste uur? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. De original van deze week komt uit 1959. Uiteraard ook weer aandacht voor muziek uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Laat 100 muziekliefhebbers luisteren naar You Dreaming van de Cactus Blossoms. En laat ze na afloop een naam noemen. Ik weet bijna zeker dat er minstens 90 met de Everly Brothers op de proppen zullen komen. En waarschijnlijk zijn het er 99. Mijn favoriete track is Adios Maria. Beautiful flowers are all that I dream of. You don't know what you've got, so you want what you can't have. I love to laugh at all of the hours all the jokes that I know, some way make you sour. Adios, Maria, I'll meet you in paradise. Run my hands through your hair at the break of sunrise. Adios, Maria, I'll meet you in Lord is willing and the creek don't rise. New Orleans time on my way up to Austin. Dominoes was my game till the day that I lost them. It's a short road here that goes a lot longer. North to south, it's the same. High water will drown you. Adios, Maria. I'll meet you in paradise. Run my hands through your hair at the break of sunrise. suspect us. He loves his life so all men can see it. It's a troubled heart and a worried mind that bring you to fear it. mail naar info at crossroadsmusic.nl Dat waren de Cactus Blossoms met Adios Maria. Nu is het de beurt aan Austin Box, die Mudbox en Beer vertolkt.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 Het werd uitgebracht in juli 1985 als de eerste single van Seals' album Won't Be Blue Anymore. Meet Me in Montana bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot Country Singles Charts in oktober 1985. De single was de eerste nummer 1 hit voor Dan Seals en Mary Osmonds tweede. Haar eerste was Paper Roses in 1973. Nu aandacht voor Meet Me in Montana. Crossroads, nummer 1 country hit. Wrote my whole life down in a notebook. Songs about you and me. I've been singing to every soul. Nobody seems to listen. No one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio. And I'd give up this crazy dream of mine. Brittany Jean's tweede album Leaving Home bestaat uit 10 originele songs en twee covers. Haar eerste album werd in 2012 uitgebracht en nu dan haar nieuwe album. Meet Me in the Wildwood doet wel enigszins denken aan Gordon Lightfoot's Pony Man. While the sun hangs around, the moon dreams of a hand me down day. original van deze week. Het origineel is van Nat King Cole uit 1950. Daarna is het door tal van andere artiesten gecoverd. De mijn meest bekende country en rock roll versie is die van Carl Mann uit 1959. En die ga ik dan ook draaien. Met een beetje goede wil zou je dit als de country original kunnen omschrijven. Well, Just like the lady with the mystic smile Is it only, is it lonely, they have named you Well, that's more Are you real Mona Lisa? Just a cold and lonely Is it only that you're lonely? They haven't named you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa, or is this your way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and long, lovely work of art. Just a cold and long, lovely work of art. Just a cold and lonely, lovely work of art. A Few Confessions is de tweede in eigen beheer uitgebrachte cd van de uit Zuid-Carolina afkomstige singer-songwriter Macmillan. De songs zijn een mixture van country en Americana. En hoe dat klinkt kun je zelf beluisteren in Next Time, The Next Love Comes Around. She said she didn't mean to hurt me when she walked down She'd been holding on for way too long. She said she had to get away. I never saw this coming. I thought we were sweethearts. I guess we didn't know love, didn't know each other. That's why we fell. I'm living day to day. I keep a close eye on the horizon. Love could still next love. closer Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Voor het Nederlands blokje heb ik gekozen voor een drietal nieuwe songs. Sandra van Rijs laat van zich horen met een nieuw akoestisch album van het naar haar genoemde trio. Ik draai van dat album Desperado en Last Train to Clarksville. Met daartussen de nieuwe single Scarred for Life van Change of Key. heart. before. need to let it go. The past belongs in the past. I don't want you to know. You have to believe that's for the best. From then on, I knew for sure my dad was a victim of the war. He survived. country. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be there by 4.30 cause I made your reservation. Don't be slow. go. Oh no no no, oh no no no, and I don't know if I ever coming home. Clarksville, I'll be waiting at the station. We have coffee flavored kisses and a bit of conversation. No, no, no. Oh, no, no, no. Station, all alone. I'm feeling low. was het blokje country uit eigen land. Merle Haggard is op zijn 79 e verjaardag overleden. Ik beloof je dat ik er volgende week uitgebreid op terugkom. Hij was een voorbeeld voor velen. Rest in peace, Merle. Sing me back home. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. And I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell that my guitar friend do my request. Thank you, thank you very much. Let him sing. Sunday morning, a choir from off the streets came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers there's a song you Could I hear it once before you? is het favoriete album van de maand. You're the queen of them all. That's what makes it was the end of my scheme. You're my best fit. sitting easy easy You're right. Vandaag sluit ik het eerste uur af met een heuse evergreen, Cotton Fields, gebracht door Greyhound. Zometeen nog een uur country. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the moon cotton fields back home. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the moon cotton fields back home. Oh, when the cotton balls get rotten, you can pick very much cotton in the mold. The cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the mold, the cotton fields. Now it may sound very funny, but I didn't make very much money in the mold. The cotton fields back home. Now it may sound very funny, but I didn't make very much money in the mold. Cotton fields back home. Oh, and the cotton balls get rotten. You can't pick very much cotton in the mold forgotten feels back home.